die overigens eh, binnenkort weer door Nederland toert, schreef met Billy Montana en Don Gatlin een prachtig nummer Things That Never Happened. Ze hebben het zelf ook op cd gezet, maar Steven Dale, een nieuwkomer in de country scene, die zei van dat is wel zo'n mooi liedje, dat wil ik ook graag op mijn cd zetten. De cd draagt gewoon zijn eigen naam, Steven Dale, is uitgebracht op SDM Records daar in Amerika. Never that ring from the jewelry store. Never built her that house she wants so bad on the Georgia shore. And that big layoff that was stealing my sleep. Oh, it flew right by, we survived. Why didn't mean so much to me if I had a chance to do it all again? I'd be less afraid to dance and do more jumping in. I'd work a little less, spend more time laughing, less time worried about the things that never happen. Early to work, coming home late. Saving up money for that Vegas trip we never did been more than once I came in and found one clean plate, warm champagne, candles all burned out. If I had a chance to do it all again, I'd be less afraid to dance and do more jumping in. I'd work a little less. Spend more time laughing and less time worried about the things that never happen. I worry about the rent, worry about the rent, living life without her just don't mean a thing. If I had a chance to do it all again.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 Burgemeester Vreeman probeert er in het vertrouwen van de gemeenteraad terug te winnen. Hij moet uitleggen waarom hij de raad vorig jaar niet direct informeerde over een financiële tegenvaller bij de verbouwing. Vorige week zegden de oppositie en de SP het vertrouwen in Vreeman op. Dat gebeurde nadat de commissie die onderzoek deed naar het debakelen met het theater hem van het achterhouden van informatie had beschuldigd. De Europese ministers van Milieu hebben afspraken gemaakt over een gezamenlijke inzet bij de klimaattop half december in Kopenhagen. De ministers beloven dat Europa in het jaar 2050 80 tot 95 procent minder CO2 zal uitstoten dan in 1990. Minister Kramer zei dat het akkoord voor de poorten van de hel is weggesleept. Dinsdag slaagden de ministers van Financiën er niet in een akkoord te bereiken over de klimaathulp aan de arme landen. De meeste landen willen zich nog niet vastleggen op een bedrag waarmee ze de ontwikkelingslanden willen overhalen om mee te doen aan de CO2-beperking. In de Amerikaanse stad Indianapolis is een bankroof uitgelopen op een onverwachte ontknoping. Een bankovervaller kwam met getrokken vuurwapen de bank binnen en dwong een bankmedewerkster de geldla open te trekken. Ze schrok, barstte in huilen uit en begon over God te praten. De bankrover kon daar niet tegen. Hij omarmde haar en knielde samen met haar neer in gebed. Hij zei dat hij Gods hulp wilde voor de verzorging van zijn kind. En dat ze 10 minuten hadden gebeden, vluchtte de overvaller de bank uit met 20 dollar en de mobiele telefoon van de bankmedewerkster. Daarna gaf de 23-jarige man zich aan bij de politie. Het weer. In het zuiden af en toe regen.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 Deze, zijn opus 34, eh, is, eh, nou, is wat langer en nog inventiever en nog melodieuzer dan wat we u vorige week lieten horen. En hij heeft het toch in bijna even korte tijd geschreven. Die vorige deed hij in tien dagen. Deze twaalf. Uh, Bart zal u vertellen. We gaan luisteren naar het strijkkwartet in D-klein, opus 34 van Antonin Dvorak. En dat bestaat uit vier delen. Allegro, alla polka, adagio, finale poco allegro. De uitvoering is die van het Stamitz-kwartet. geluisterd naar het strijkkwartet opus 34 van Antonin Dvorak. Dan gaan we nu naar eh, Schubert. Daar hoeven we eigenlijk niks eh, over te zeggen. Geniale uh, pianomuziek. Uitgevoerd door een sublieme pianiste. Ja, we gaan luisteren naar twee impromptus. Schubert schreef eh, twee series, Deutsch 899 en Deutsch 935. Van allebei gaan we de eerste beluisteren. De eerste in C-klein, de tweede in F-klein. Ze worden uitgevoerd door de pianiste Maria Joao Pires.